RTL zet de uitzending van een nieuw medie- en productiemaatschappij iWorks gaan alle patiënten opnieuw vragen of de filmopnames mogen worden gebruikt. Zo niet, dan worden de opnames vernietigd. Een man die met zijn dochter zonder toestemming in het fysiekhuis is gefilmd, start een klachtenprocedure tegen het ziekenhuis. De Afghaanse president Karzai wil dat de NAVO een rechtszaak begint tegen de daders van de Koranverbrandingen. Zijn woordvoerder zegt dat de NAVO heeft ingestemd met een proces, maar dat is nog niet bevestigd. Volgens de Amerikanen zijn de Korans per ongeluk verbrand. Bij protesten tegen het incident zijn al 15 doden gevallen. PvdA Tweede Kamerlid Ronald Plasterk heeft zich kandidaat gesteld voor het partijleiderschap als opvolger van Job Cohen. Hij is de derde, na de PvdA Samsom en Van Dam. Plasterk was in het vorige kabinet minister van Onderwijs. Nu is hij de financieel expert van de fractie. Zo'n 600 schoonmakers hebben vandaag geprotesteerd voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Almelo. Een deel van hen hield het gebouw ook korte tijd bezet, tot de politie daar een eind aan maakte. De FNV en de schoonmakers blijven bij een eis van 9% meer loon. Het eindbod van de werkgevers is 5%. Een man uit Steenwijk die Stanley-mesjes aan een bierkrat had bevestigd, is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf. Hij had de mesjes aan het bierkratje bevestigd omdat er geregeld bierkratten werden gestolen. Door zijn actie liep niet de dief, maar een supermarktmedewerkster blijvende schade aan haar hand op. Steenwijker moet haar een schadevergoeding betalen van ruim 4.500 euro. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking, plaatselijk wat regen en een graad of 12. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANB. In de Randstad op de A1 naar Amersfoort bij Bunschoten 7. A4 Hoogvliet Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 5. Op de A9 richting Alkmaar bij Badhoevedorp 4. A12 Den Haag Utrecht voor Zoetermeer 8. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 5 kilometer. Richting Den Haag op de A12 bij Nooddorp 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.